nieuws van 5 uur. Jan van der Putten met het NOS willen woningcorporaties stimuleren om sociale huurwoningen beter te isoleren. Dat is volgens hen nodig om te voldoen aan de klimaatakkoorden van Parijs tegen opwarming van de aarde. Het plan is om de corporaties korting te geven op de nieuwe verhuurdersheffing. Dat is een bijdrage die ze moeten betalen aan het Rijk. De woningcorporaties zijn zeer kritisch over die bijdrage. Voor de isolatiekorting trekken de vier onderhandelende partijen 100 miljoen euro uit. De lerarenstaking in het basisonderwijs gaat vandaag door, ondanks berichten dat er meer geld voor het onderwijs komt. In Den Haag worden 30.000 leraren verwacht voor een protestbijeenkomst in het Zuiderpark. Die begint om half twaalf. Onderwijsbond AOB verwacht dat door de staking 7000 scholen dicht blijven. Volgens berichten willen de formerende partijen bijna een half miljard euro extra uittrekken voor het verlichten van de werkdruk in het basisonderwijs. De leraren willen er bijna anderhalf miljard bij. Amnesty International noemt het uitzetten van asielzoekers naar Afghanistan roekeloos en een onbeschaamde schending van het internationaal recht. Nederland, Noorwegen, Zweden en Duitsland brengen duizenden Afghanen in gevaar door hen terug te sturen, zegt Amnesty in een rapport. Ze lopen het gevaar dat ze worden gemarteld, ontvoerd of gedood. De organisatie constateert dat er vanuit Europa steeds meer Afghanen worden teruggestuurd, terwijl er in Afghanistan zelf steeds meer doden vallen door geweld. Volgens Amnesty is het nergens in Afghanistan veilig. De Spaanse regering heeft afwijzend gereageerd op de televisietoespraak van de Catalaanse regeringsleider Puigdemont. Die riep Madrid op tot dialoog, maar zei ook dat de plannen voor onafhankelijkheid doorgaan. Volgens de Spaanse regering van premier Rajoy moet de Catalaanse leider eerst de wet respecteren voor er kan worden bemiddeld of onderhandeld.